boven op de bergen staat een hut in de zon. Buiten zit een meisje in die rollen japon, huilend om haar die op jacht was gegaan. Maandenlang vermist wordt de jacht was zijn Staan Zij kan haar dienst de bergjager niet vergeten, die voor haar jaagde in storm en regen. Zij kan haar dienst de bergjager niet vergeten, die stoere jager. steeds weer. Laat de wonder gebeuren, stuur mij seppel toch weer. Zwerven door de bergen, zoekend in ieder ravijn Zij kan haar liefste bergjager niet vergeten, die voor haar jaagde in storm en regen. Zij kan haar liefste bergjager niet vergeten. Zij kan haar liefste bergjager niet